Koningin Beatrix heeft oud-CDA-premier Ruud Lubbers aangewezen als nieuwe informateur. Hij gaat onderzoeken welke meerderheidskabinetten er nog mogelijk zijn. En daarbij ligt ook de optie van een rechtskabinet met VVD, CDA en PVV weer op tafel. De koningin wil dat Lubbers haar op zeer korte termijn informeert. Nu de VVD en de PvdA niet dichter tot elkaar zijn gekomen. Tijdens de onderhandelingen over Paars Plus lijkt er een cruciale rol weggelegd voor het CDA. Oliemaatschappij BP heeft de werkzaamheden bij de beschadigde oliebron in de Golf van Mexico stilgelegd wegens dreigend noodweer. In het Caribisch gebied raast een storm en die komt mogelijk naar de Golf van Mexico toe. Als het gebied geëvacueerd moet worden loopt het werk volgens de Amerikaanse regering 10 tot 14 dagen vertraging op. Het werk ligt stil tot de weersvooruitzichten duidelijker zijn. Enkele honderden bewoners van Valkenswaard hebben de afgelopen nacht elders doorgebracht. Ze werden geëvacueerd in verband met een brand in een plasticfabriek. Ook twee verzorgingshuizen werden ontruimd. De brand is onder controle, maar het nablussen heeft de hele nacht geduurd. En in Rokanje in Zuid-Holland is gisteravond korte tijd een camping ontruimd geweest. Oorzaak was een grote brand in een strandtent. De sociale netwerksite Facebook viert een mijlpaal. Wereldwijd zijn er nu een half miljard leden. Medeoprichter en directeur Mark Zuckerberg lanceerde Facebook zes jaar geleden als een online platform voor Amerikaanse studenten. De laatste jaren maakte de netwerksite een enorme groei door. Het afgelopen half jaar kwamen er ongeveer 100 miljoen leden bij. In Venezuela zijn 21 politieagenten aangehouden omdat ze twee Mexicaanse drugsmokkelaars hebben geholpen bij hun ontsnapping uit de gevangenis.